Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. NS-topman Meerstad wil de splitsing van NS en ProRail ongedaan maken om de problemen op het spoor beter aan te kunnen pakken. Volgens de Volkskrant heeft de NS-directeur daarover een brief gestuurd aan de commissies van alle politieke partijen die een verkiezingsprogramma opstellen. De strikte scheiding tussen NS en ProRail werd in 1995 doorgevoerd. NS gaat sinds die tijd over de treinen en het contact met de reizigers. ProRail beheert het spoorwegnet. Volgens Meerstad heeft hij rigoureus keuze knipt nog steeds negatieve gevolgen. Zo werd een vastgevroren wissel vroeger ter plekke door een machinist opgelost. Nu mogen NS-medewerkers dat niet meer doen, waardoor een ProRail-medewerker soms uren later voor een oplossing zorgt. De ChristenUnie laat onderzoeken of het mogelijk is om de euro te splitsen in een noordelijke en een zuidelijke variant, zei partijleider Slop in het tv-programma Knevel en Van de Brink. Slop vreest dat doorgaan op de huidige weg niet werkt. We blijven maar voortmodderen terwijl de zorgen bij burgers en politici groter worden. Het democratische draagvlak voor de huidige aanpak neemt af. Wij willen kijken of er een derde weg is, aldus Slop. De helft van de Nederlandse huishoudens heeft naast een eventuele hypotheek nog een lening. Drie jaar geleden was dat nog ruim een derde, blijkt uit het onderzoek Geldzaken in de praktijk van het Nibud. Het Nibud vindt het toenemend aantal leningen verontrustend en zegt dat de leencultuur is doorgeslagen. Mensen beseffen onvoldoende wat het voor hun maandelijkse uitgaven betekent als ze een lening aangaan. De Ierse regering gaat ervan uit dat een ruime meerderheid van de bevolking voor het begrotingsverdrag van de Europese Unie heeft gestemd. Volgens peilingen heeft 60% ja gezegd. De definitieve uitslag wordt in de loop van de dag bekend. Het nieuwe verdrag geeft de Europese Commissie mogelijkheden om landen te dwingen hun overheidsuitgaven binnen de perken te houden. Het weer overwegend bewolkt met in Limburg soms regen. Vanuit het noordwesten klaart het geleidelijk op. In het binnenland kan smiddags een enkele bui ontstaan. Het wordt 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Dit was Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag.